Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rond deze tijd verloopt het Russische ultimatum in de Oekraïnse stad Mariupol. Volgens het Russische leger zitten er nog zo'n 2500 Oekraïnse militairen en buitenlandse strijders vast in een grote staalfabriek. Zij willen Mariupol beschermen tegen een volledige overname door de Russen. Het Russische leger had de militairen tot 12 uur de tijd gegeven om zich over te geven. Alleen dan zouden hun levens gespaard blijven. De berichten zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Duitsland verwacht dat er vanaf september een coronavaccin zal zijn... dat aangepast is aan de Omicron-variant van het virus. Dat zegt de Duitse minister van Volksgezondheid tegen de krant Bild. Volgens de minister wordt het door de constante mutaties van het virus... wel steeds moeilijker voor de regering om zich voor te bereiden. De minister houdt er ook rekening mee dat er in de toekomst mogelijk een coronavariant opduikt... die net zo besmettelijk is als Omicron en net zo dodelijk als de Delta-variant. Het militaire regime in Myanmar laat 1600 gevangenen vrij vanwege het nieuwe jaar in het land. Het is een fractie van de 23.000 gevangenen die vorig jaar werden vrijgelaten. Sinds het leger vorig jaar een staatsgreep pleegde... zitten duizenden politieke gevangenen vast... onder wie de democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi. Het is niet bekend of er ook leden van de omvergeworpen regering worden vrijgelaten. In Zwitserland is een Nederlandse man verongelukt. Hij deed samen met nog iemand anders aan canyoning. Een sport waarbij je door een kloof gaat door te klimmen, springen, zwemmen en abseilen. De 27-jarige man verongelukte afgelopen vrijdag in het zuiden van Zwitserland... vlakbij de Italiaanse grens. Bij het abzeilen viel hij in het water en hij overleed uiteindelijk aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Het weer, veel zon. De temperatuur stijgt vanmiddag naar ongeveer 18 graden. Plaatselijk kan het zelfs 21 graden worden.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 We're driving in my car. I pretend that you don't turn me on. niet uitkomt. Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft? Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn.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 Ik ben ook niet van mijn ton en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo een after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof van met alle respect Ik had er niemand, en ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het weer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee Naar een restaurant, leek zo zij doet mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas. Oh nee. Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij. Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas. Ik ben zo op haar afgeknapt. Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel. Heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht?